2 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ook het kabinet heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken rond Bart van U. Dat is de man die wordt verdacht van het doden van oud-minister Els Borst en zijn zus. Het Openbaar Ministerie maakte eerder vandaag al excuses. Er waren fouten gemaakt waardoor er geen DNA van Van U werd afgenomen. Hij geen hulp kreeg en op vrije voeten bleef. Opnieuw is de bijeenkomst van de Eurogroep begonnen zonder dat er een akkoord ligt tussen de geldschieters en de Grieken. Bij binnenkomst waren meerdere ministers van Financiën pessimistisch. Het was de bedoeling dat er een akkoord op tafel zou liggen met de Griekse regering, maar zo'n deal is er nog steeds niet. De grootste struikelpunten blijven maatregelen over de Griekse pensioenen en belastingen. Italië gaat economische vluchtelingen sneller terugsturen naar het land waar ze vandaan komen. Elke week zullen twee vliegtuigen met immigranten uit Italië vertrekken, zegt premier Renzi. Er komen speciale centra in Italië waar immigranten onder toezicht van Europese waarnemers worden gescreend. De vrouw die in een woning in Langbroek in Utrecht werd doodgestoken gaf Franse les op een school in Woerden. Vandaag en morgen vallen daarom alle lessen op het Minkema College uit. De vrouw werd vanochtend rond een uur of vier neergestoken. Kort daarna werd een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Mogelijk gaat het om een incident in de relationele sfeer. In het dorpje Oranje in Drenthe worden de komende drie jaar maximaal 700 vluchtelingen opgevangen. Dat hebben de gemeente en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers afgesproken. Eerst wilde het COA 1400 asielzoekers in het vakantiepark in Oranje huisvesten, maar dat kwam op veel verzet te staan. In Oranje wonen namelijk 140 mensen. Op dit moment worden er 400 vluchtelingen opgevangen. Het weer, veel zon, wel kan er in Groningen of Drenthe lokaal een bui vallen. Het is 20 tot 25 graden, morgen wordt het een paar graden warmer en zijn er ook meer wolken. In de loop van de avond neemt de kans op buien toe. Dit was DFM. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Maar alleen via de kabel op dit moment, 104.5. In de eten zijn we er niet en op het internet zijn we er niet, maar daar wordt aan gewerkt. Dus eh, een ogenblikje geduld, AUB. Ehm, wij gaan gewoon wel door met het programma, want... Uh, voor de luisteraars op de kabels hebben we er natuurlijk sowieso altijd. We beginnen met Ringo en daarna de Spencer Davis groep. Heel veel plezier de komende twee uur. De grote hit van de Spencer Davis Group. Keep on running met de 15-jarige Stevie Winwood. Aan de vleugel en uh, vocaal te horen. Het dat werd geschreven door eh, Jackie Edwards uit 1965. En we begonnen uit 1972 met een productie van George Harrison. Een single van Ringo Starr, Back Off Boogaloo. En uh, eh, daar zijn we nu toe aan Grace Jones.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 En we zijn er meteen klaar mee, want er is er maar één. En die is dan per solo. De klapper van de week. week. De enige nieuwe binnenkomer op 25 juni 1965, Wayne Fontana en de Mindbenders. En It's Just a Little Bit Too Late nieuw op 38. Tijd voor een tophit uit de top 100 van 1967. zijn sporen in de muziek al verdiend eh, door eh, mee te spelen met de Pioneers. En ook als drummer bij Jimmy Cliff. Maar als soloartiest scoorde hij een grote wereldhit. Jesse Green, Nice and Slow. Eh, dat was in 1976 en toen was de volgende artiest, de zangeres Tanita Tikaram, was nog maar een krummeltje. Maar in 88 had ze geweldige nummers en die liet ze ons graag horen. Tanita Tikaram met de, onder andere de Cathedral Song.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 Zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt deze keer van Marvin Welch en Ferrer. Marvin en Welch kennen we natuurlijk van The Shadows. Maar John Ferrer kwam uit Australië en ze hadden hem horen zingen. En ze vonden hem geweldig. En hebben ze een triootje gemaakt, gezellig met z'n drieën. Een aantal grote hits, waaronder Faithful en deze, de tip van Willem, Lady of the Morning. I beg of you. And then I'm on my way. Ooh, my lady, ooh, my lady, ooh, my lady of the morning. Smile a smile for me and let me feel the glow. Let me know that you'll be waiting here to make it right. Nova. Een Nederlandse elektronische muziekband. Jawel, en ze hadden één grote hit, dat was deze Aurora. Goed, dat kwam dus eh, uit het jaar 1982. En eh, vier jaar daarvoor hadden we een knijter van hier tot Tokio... over de hele wereld van het album Bad Out of Hell. Uh, eh, het werd opgenomen in 1977 en de single kwam in 1978 uit. 8 minuten en 28 seconden gaar van genieten. Paradise by the Dashboard Light. sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. wait all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. Paradise bij de Dashboard Light van Meatloaf... samengezongen met Ellen Foley. Op de videoclip eh, zag je geen Ellen Foley, maar Carla De Vito.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 Hij was trouwens ook nog wel lid van uh, eh, The Upsetters. Met, eh, welk nummer was het ook alweer? Oh ja, Return of Django. Setters met eh, bandlid eh, Boris Gardner in hun gelederen... met The Return of Django. Gaan we naar 1957 naar Pat Boone. Why, baby, why? why, baby, why don't you treat me? Why, uit 1957. Dit is uh, Different Cook, zou eh, Louis Verhaal zeggen. I'm baby, baby. en Phil en Brian en eh, Viv en nog wel een paar van die jongens. Nou, in ieder geval één nog, op uh, wiens naam ik even niet kan komen. Althans, de voornaam niet. Maar dat gaan we later wel een keer goed maken. Dit waren de Pretty Things met Roadrunner. En die zou bijvoorbeeld helemaal in de Vleetstraat in de Muiden zeer goed zijn ontvangen.